te oigo furar. Zal ik er ooit nog voelen? En zal ik het dan? secherò il nuovo Eu tenho que hoje mais sim als ik het waar. Alle opgedroogde traan. En wat denk ik als ik jou zie?